Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is een ernstig ongeluk gebeurd met een Flixbus. Zo'n groene bus waar je goedkoop een lang stuk mee kunt reizen. Deze ging van Berlijn naar Zurich, maar in de buurt van Leipzig kwam hij op zijn kant terecht. Er zijn vijf mensen omgekomen. Correspondent Gien Balduk weet meer. Het gebeurde op de A9, dat is de belangrijkste snelweg van Berlijn richting het zuiden, richting München bijvoorbeeld. Eh, en ter hoogte van Leipzig is dus die bus van de weg geraakt. Onduidelijk is nog hoe. Ik zie op beelden dat die bus volledig op zijn kant ligt, met dus ja, vijf doden tot gevolg en ook veel gewonden. Er zaten 55 mensen in de bus, waaronder twee chauffeurs. In Zuid-Limburg heeft iemand de mazelen, zegt de GGD daar. Het is een volwassen persoon die niet ingeënt is tegen de ziekte. Waarschijnlijk heeft diegene het opgelopen op reis in Oost-Europa. Twee weken geleden hoorden we over een uitbraak van mazelen in en rond Eindhoven. Daar heeft dus dit dus niets mee te maken. De Europese Spelen van 2027 worden gehouden in Istanbul. De Turkse stad is de enige nog overgebleven kandidaat. De Europese Spelen worden elke vier jaar gehouden. Het zijn een soort Olympische Spelen, maar dan alleen met Europese landen. Turkije wil graag laten zien dat ze zo'n groot evenement kunnen organiseren... want ze willen later ook een keer de Olympische Spelen naar hun land halen. En jongeren tussen de 18 en 25 vinden zichzelf niet zo klimaatbewust. Het CBS heeft aan jongeren en ouderen gevraagd hoe ze naar hun eigen klimaatgedrag kijken. Korter douchen, de verwarming lager. Jongeren geven zichzelf een krappe voldoende. Vooral vliegen vinden ze moeilijk om op te geven. Dat herkent ook deze vrouw. Nou, ik heb net toevallig drie maanden op Aruba gewoond. Dus dan moet je wel even een stukje vliegen. De zomer ga ik ook wel weer op vakantie. Maar als iedereen dat doet, dat is best veel. <laughs> Zou je die vakanties willen opgeven? Dat weet ik niet zo goed. Als er andere opties komen, zoals makkelijker met de trein binnen Europa en zo... dan zou, ja, tuurlijk zou ik dat, dan doen als dat echt zoveel verschil maakt. Het is niet zeker te zeggen of jongeren echt minder klimaatbewust zijn... of dat ze de lat hoger leggen. Het weer dan nog, veel wolken en er trekt een streep regen over van Limburg naar Friesland. En het is 13 tot 10 graden, maar dan andersom. Morgen ook nog wel een bui, maar vooral ook wel weer wat zon. En net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.